Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Door Russische raketaanvallen op meerdere Oekraïnse dorpen en steden... zijn minstens acht doden gevallen. Ook raakten meerdere mensen gewond. In Oeman, een stad in het midden van het land, troffen twee raketten een flatgebouw. Zeker zes mensen overleefden de aanvallen niet... en bijna twintig mensen zijn gewond geraakt, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Staatssecretaris Van den Burg komt vandaag met een voorspelling... hoeveel asielzoekers er dit jaar instromen in Nederland. De verwachting is dat het er veel meer zijn dan verwacht. Het is een gevoelig onderwerp in de politiek. Dat niet alle gemeenten staan te springen om asielzoekers op te vangen. De staatssecretaris schoot er vorige maand nog door uit zijn slof. We zien gewoon dat we op dit moment in Nederland... de hoeveelheid mensen die we moeten opvangen... dat we die niet kunnen aanvangen. Daar heb ik mee te maken. Dus moeten we maatregelen... Voorzitter, ik ga over de antwoorden die ik geef. En ik blijf ook gewoon uitermate netjes. Dus er is ook sprake van een zeer veilige situatie. Als de instroom nog groter blijkt te zijn dan eerder gedacht... dan moet er snel wat gebeuren. Anders is het onvermijdelijk dat er asielzoekers buiten moeten slapen. Zoals vorig jaar bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gebeurde. Massazaadonor Jonathan M. krijgt vandaag te horen of hij gestraft wordt. Stichting Donorkind en een moeder spannen een kort geding aan... om te voorkomen dat Jonathan M. nog meer kinderen gaat verwekken. Verslaggever Sander van Hoorn legt uit hoe de man te werk ging. Hij heeft die richtlijn ontweken door zich bij meerdere spermabanken... in binnen- en buitenland beschikbaar te stellen... en ook online, privé in één-op-één contacten met moeders eh, zijn sperma aan te bieden. Eh, Jonathan M. verwekte volgens hemzelf ongeveer 550 kinderen. Stichting Donorkind denkt dat het er nog veel meer zijn. Later vandaag doet de rechter uitspraak. En vandaag is het lang bewolkt. Af en toe wat regen. In de middag droger, af en toe een zonnetje. Het is tussen de 12 en 17 graden.